7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het afgelopen 25.000 e-bikes gestolen, schatten verzekeraars. Bij de nieuwe fietsen is dat 1 op de 10. De drie grootste fietsverzekeraars keerden in 2015 zeker 10,5 miljoen euro uit. Ze denken dat de meeste e-bikes naar Oost-Europa worden verscheept. De politie gaat het komend jaar meer lokfietsen inzetten... om bendes van professionele fietsdieven op te sporen. De oppositie wil dat het kabinet zich gaat bemoeien met de Belgische kerncentrales. Zo wil D66 dat de Nederlandse Inspectie voor Nucleaire Veiligheid gaat meebeslissen of een reactor in Doel, vlakbij Nederland, weer mag worden opgestart. De SP heeft helemaal geen vertrouwen meer in de centrale bij Doel en wil dat die dichtgaat. Het CDA ziet graag dat dat gebeurt bij de kerncentrale in het Waalse Tiange, vlakbij Maastricht. Peter Bos vertrekt als trainer bij Vitesse. Hij gaat per direct aan de slag in Israël bij Maccabi Tel Aviv. De 52-jarige trainer tekent voor anderhalf jaar bij de kampioen van Israël. Assistent-trainer Rob Maas neemt bij de club uit Arnhem voorlopig de taken van Bos over. Het oosten van India is getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Er zijn zeker vier mensen omgekomen en tientallen gewonden. Veel mensen lagen nog te slapen toen de beving plaatsvond. Gebouwen zijn ingestort en waarschijnlijk liggen nog veel mensen onder het puin. En een vliegtuig van KLM dat van Amsterdam op weg was naar Singapore... heeft een niet geplande tussenstop gemaakt in de Roemeense hoofdstad Boekarest. DJ Mental Theo, die aan boord was van het toestel, zegt op Twitter dat een kind een hartaanval had gekregen. Het slachtoffer en zijn moeder zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Roemenië, zegt de DJ tegen RTL Nieuws. Het zou goed met ze gaan. Het weer op veel plaatsen regen. In het noordoosten ijzel, natte sneeuw of gewone sneeuw. Het wordt min 2 in het noorden tot plus 9 graden in Zeeland. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Knoop het Kooimeer en Akersloot. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat een kapotte vrachtwagen bij afrit Den Dolder.